10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis deelt nog tot het einde van het jaar coronapakketten uit. Volgens de hulporganisatie blijft hulp hard nodig, ondanks dat het einde van de crisis langzaam een beetje in zicht komt. Mensen die zijn vaak dubbel getroffen door de pandemie, door problemen rond gezondheid. En daarna zie je ook dat er natuurlijk veel werk is verdwenen en is het voor mensen nog niet altijd makkelijk om weer een baan te vinden. En dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen. In Nederland werden tot nu toe zo'n 30.000 voedselpakketten uitgedeeld aan bijvoorbeeld dakloze mensen, maar ook mensen die door corona hun baan kwijtraakten of studenten die hun boodschappen niet meer kunnen betalen. In Florida hebben twee kinderen van 12 en 14 geschoten op de politie. De twee hadden bij een inbraak een pistool, geweer en een stapel kogels gevonden. Toen agenten bij het huis aankwamen, begonnen de kinderen te schieten. Toen de agenten terugschoten, raakte het meisje gewond. De jongen gaf zich over. Bij de politie zijn tot nu toe negen tips binnengekomen over de overvallen op bekende Nederlanders. Vorig jaar werden onder meer Nicky Diager Jager en René van der Gijp onaangenaam verrast door waarschijnlijk dezelfde daders. De politie heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Of die gouden tip er al tussen zit, dat moet de politie nog uitzoeken. En de NASA wil voor het eerst in tientallen jaren weer naar Venus. Dat werd aangekondigd in een spannende trailer. The location? Venus. Our sister planet has much to tell us about our own and exoplanets, helping ignite a scientific renaissance for our universe. The mission, brought to you by NASA Goddard and its partners, is aptly named Da Vinci Plus. Coming soon to a planet near you. Vanaf 2028 staan twee missies gepland naar de planeet die dicht bij de aarde staat. Er wordt onderzocht of er ook water op Venus is geweest en dus mogelijk ook leven. Gemakkelijk wordt het niet, want het is op Venus 500 graden. De luchtdruk is verpletterend en de atmosfeer bestaat vrijwel geheel uit CO2. Nee, dan hebben we hier een stuk beter weer. Al kan er een buitje vallen. In het oosten mogelijk met hagel en onweer. De zon die krijgen we ook nog te zien.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 Like I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. Got me on my knees, hey, darling, please, let. she leaves my room at night. Make the best of the situation, for I finally go insane.